om paddenstoelen als drugs te verkopen, omdat gebruikers er agressief en gevaarlijk door kunnen worden. Het weer vanavond en vannacht droog en alleen in het noorden kans op een bui. In het binnenland kan de temperatuur dalen tot het vriespunt.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 Een hele bijzondere goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. ja, Daan, dat, is lang geleden. Dat is lang geleden. Zes weken Zes hebben we net weken hebben we geen, geen verse uitzending gehad. Nee. Allerlei redenen. Maakt verder ook helemaal niet uit. Jij bent eh, in het verschrikkelijke, gore Turkije <laughs> geweest. Ja, goed hè? Ja, smerig gewoon. Het was heel gezellig altijd. Toch wel? Ja. ja. Het was heel gezellig. Klein drankje, hapje zo. leuk zonnetje. leuk zonnetje. Een beetje zwemmen. Graden. Oh, wat naar. Wat Lekker naar, zwemmen naar. in het zwembad in de zee natuurlijk. Lekker hoor. Dat bedoel ik. Maar ja. <laughs> Wat hebben we allemaal vanavond te doen hier? Nou, eh, we hebben natuurlijk hele leuke muziek meegenomen, uiteraard. Want daar, kent u ons eh, van. Ehm, we begonnen in ieder geval eh, met een nummer van Electric Light Orchestra. En dat is om een speciale reden. Want de cellist van het eerste uur, en dat is Mike Edwards... die is uh, afgelopen september op een heel rare manier om het leven gekomen. 62 jaar. Hij reed met zijn pick-up truck eh, door de heuvellandschap van eh, Engeland. En eh, hij kreeg een 300 kilo zwaar wegende hooibaal, zo'n zo rond ding, kreeg hij op het dak van zijn pick-up. en hij heeft dat niet overleefd. Maar dat zal je gebeuren, ja. zeg hij. Ja. Je, ziet dat hij aankomt. Steile helling. Ik heb foto's ervan gezien. Ja, die, die pick-up truck was helemaal plat. En het betekent ook dat, uh, dat Mike Edwards er niet meer is. Hij eh, was een van de eerste bandleden van eh, Electric Light Orchestra. de groep die opgericht is door Roy Wood, Jeff Lynne en Beth Bevan, de drummer. En eh, hij heeft eh, onder andere op de nummer wat we zojuist voor u speelden, Rollover Beethoven, eh, mede zijn muziek laten horen. Hij werd heel erg bekend over het optreden, want hij sprong het hele podium op en neer met zijn cello in de hand terwijl hij speelde. En dat vind ik toch knap, laten we eerlijk zeggen dan. Ja, toch? Tuurlijk. Goed, eh, we, gaan, eh, gaan gauw verder, want we hebben een leuke muziek. We gaan het ook anders doen dan anders. Normaal naar we twee nummers achter elkaar. We gaan er nu drie doen, om zoveel mogelijk eh, lekkere muziek in de eten te gooien. Gaat u luisteren. Het volgende nummer van onder andere, de komende nummer is Yesterday. Hoef ik niet te introduceren van de Beatles. Daarna hebben wij My Baby Balla Balla. Chuck, Chubby Checker, getrouwd met de Nederlandse toen de tijd. En als laatste David Garrick met Lady Jane. Geniet u ervan. Ja, tot straks. yesterday. All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said, Some. was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. bala, bala. my dear Lady Anne. I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time love. I pledge my troth to Lady Jane. your knee. The sands have run out for your lady and me. When love is nigh, my love, her station's right, my love. Life denken, hé, hey, dat nummer dat ken ik. Ja, dat kan kloppen, want het is een Stones nummer. En dat is opgenomen door David Garrick. Het is zijn tweede grote succes eh, in Nederland geweest. Eh, hij is in, op 16 eh, juli 1966, tenminste in het singeltje, dan binnengekomen in de Veronica Top 40. Hoogste positie was de vijfde en het heeft er 14 weken ingestaan. Het Stones nummer Lady Jane. We gaan door naar de Fortunes. Ook een hele eh, bekende groep uit de jaren 60 en 70. En uh, die hebben behoorlijk aan de weg getimmerd. Ook in Nederland. Uh, maar niet zo lang als de David Garrett het gedaan heeft. Wij hebben voor u opgezocht Here It Comes Again. Ook wel een grote hit van ze. 1930 augustus, nee oktober moet ik zeggen, 1965 binnengekomen in de top 40, hoogste positie 2 en heeft 18 weken in de top 40 gestaan. Daarna uh, Los Bravos, de Madrileense groep, eh, die kennen we ook met Black is Black.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 Ja, dat was toch wel heel erg prettig in 66. Ja, je, eh. mag het, je mag het wel zeggen, dat was ik zelf. Ja, dat bedoel ik dus. <laughs> ik heb liever dat jij het zegt dan dat ik het moet zeggen, want anders heb ik het weer gedaan. Goed, eh, dat waren er weer drie. We gaan naar de volgende drie. We beginnen met uh, Homeward Bound van Simon Garfunkel. Een nummer dat van het album geplukt is, Parsley Sage, Rosemary and Thyme. En dat in 1966, februari 66, uit is gebracht. Daarna eh, van de Ellen Prize zit Highly eh, High Low. En als laatste van deze Out of Touch van Chris Farlow. Laat me horen dan. I'm sitting in the railway station, got a ticket for my destination. tour of one night stands, my suitcase and guitar in hand. And every stop is neatly planned for a poet and a one man band. Homeward bound, I wish I was. Homeward bound, home where my thoughts escaping, home where my music's playing, home where my love lies waiting silent. Every day is an endless stream of cigarettes and magazines. Mm-hmm. And each town looks the same to me the movies and the factories. And every stranger's face I see reminds me that I long to be homeward bound. I wish I was. escaping home, where my music's playing home where my love lies waiting silently for me. Tonight I'll sing my songs again, I'll play the game and breathe. But all my words come back to me in shades of mediocrity, like emptiness and harmony. I need someone to comfort me. Homeward bound, I wish I was homeward bound. Home, where my thoughts escaping, home, where my music's playing, home, where my love lies waiting silent. On every tree there sits a bird singing a song of love. soul. met een een eh, oorspronkelijk nummer van de Rolling Stones, eh, Out of Time. En dat is zijn one-hit wonder geweest in 1966. En de opmerkelijke luisteraar van Golden CFM van vanavond... die heeft alvast gemerkt dat al de hits die wij draaien vanavond... behalve de eerste, Rollover Beethoven... zijn uit het jaar 1966 gekomen. En waarom ik dat gedaan heb, ik heb geen flauw idee. Het ging vanzelf eigenlijk. Goed, Chris Farlow, die uh, één hit heeft gehad. Een grote hit met dit nummer, Out of Time. Het treedt nog steeds op overigens. En hij heeft zelfs nog een jaar of drie geleden... een album opgenomen en dat was live at Rockpalast. Oftewel de Duitse televisie. Het volgende drie die we voor u gaan draaien is eh, de eerste. Sunshine Superman van Donovan. Hoeft helemaal geen eh, verdere aankondiging. De tweede wel. Karen Kent. Wie kent er nog? Ook een hit 1966. Eentje gehad. <laughs> En ja, we draaien hem voor u. Uh, dans je de hele nacht met mij. La la la la Leuk dan. Ga je zo meteen draaien. En dan als laatste van deze drie. Have je Seen Your Mother. Van de al eerder genoemde Rolling Stones. Laat maar horen dan. be through my window today. Could have tripped out easy, but I've I changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine. I know it. we are doing it in style. I'll tell you right now. beach at sunset. met jou te dansen. En je studie wordt steeds voller, Joop? Ja, het begint gezellig te worden. Een beetje te af en toe. Maar ze zijn heel erg ja, gespannen welke muziek ik ga draaien. Ze hebben allemaal de playlist al bekeken. Tenminste, bijna allemaal. Ga weg, Mike. Shout op. We gaan, eh, gaan nog even wat nummers draaien. Want ik wil zeker de komende drie eh, even eh, aan u laten horen. De eerste is van Trio Heleniek. En dat gaat over een dame wiens naam uh, is. En daar heb ik hele dierbare uh, herinneringen aan, uiteraard. Dan Cliff Richard, Blue Turns to Grey. Een nummer dat hij onder andere gezongen heeft live op de tribune van Wimbledon tijdens een regenpauze. Met Martina Navratilova, de tennisster toen ter tijd. En als laatste van dit drietal gaan wij voor u draaien een nummer van Het. ja, wie is Het? was, het was een popgroep uit de hoofdstad, uit Amsterdam. En die heeft een gigantische gehad in 66 met Ik heb geen zin om op te staan.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 Ja, ja, meneer Van Nes. Gaan we dan, is het alweer zo laat? Ja, het is alweer oh, zo wat laat. zonde. En ik heb nog zoveel leuke muziek om te gaan. Erg, hè? Ja, maar we gaan in ieder geval het volgende nummer nog even doen. Maar wij wensen u eh, in ieder geval nog een hele prettige avond. Over twee weken zijn we er weer live hier vanuit de studio aan het Gasthuisplein. Wat gaan we eigenlijk doen, jongens? Wij? Wat gaan we eigenlijk doen, jongens? Wie, wij? Feesten? Wij gaan, gaan afsluiten. Ja, dat begrijp ik. Nou, ik vraag wat er nu, Oh, je bedoelt dan onze opvolgers. Ja, ja goed. Wat, wat ze gaan doen, maar eh, ze gaan feesten, hoor ik. Ja, altijd feestbeesten zijn het. Maar, eh, We hebben in ieder geval gehoord dat ze ook mee gaan doen aan de Bar Battle. Oh ja. Ik weet niet onder welke naam. Knockout FM, denk ik. Ja, zal dat? Ja. Oké, okay, Knockout FM. Nou, uh, Goed, maar dat is in ieder geval het, het, het, eh, programma nadat wij eh, weg zijn hier. En daar zijn we helemaal niet rauw om eigenlijk. <laughs> Goed, het laatste nummer wat wij voor u gaan draaien is... ik heb geen zin om op te staan van de groep Heads uit de hoofdstad van Nederland, Amsterdam. We deden het weer graag voor u. Graag tot over twee weken. Namens Daan Lefferts en mezelf. Tot dan. Maar ik heb geen zin hij heeft geen zin om naar mijn baas te gaan. Met mijn blote voeten op het koude zeil. Was jij maar hier, was jij maar hier.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 Annemarie Rozing met het NOS journaal. Nederland zal geen losgeld betalen aan de ontvoerders van een Nederlander in Afghanistan. Gegijzelden zijn geen handelswaar, zei minister van Buitenlandse Zaken Roosentaal tegen RTL Nieuws. Vanmiddag kwam naar buiten dat een Nederlandse hulpverlener samen met zijn chauffeur is gekidnapt in het noorden van Afghanistan. Vier gewapende mannen zouden hen hebben meegenomen richting de provincie Kunduz. Of het gaat om de Taliban of om criminelen die het alleen is te doen om geld is niet bekend. Buitenlandse Zaken weet inmiddels wie de gijzelaar is en ook voor welke organisatie hij werkt. Maar het brengt die gegevens niet naar buiten om de veiligheid van de gijzelaars niet in gevaar te brengen. Duitse diplomaten hebben in de oorlog op grote schaal meegewerkt aan de uitvoering van de holocaust. Dat blijkt uit onderzoek naar het natieverleden van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft altijd gezegd dat het weinig van doen had met de jodenvervolging. In 2005 gaf toenmalig minister Fischer opdracht tot het onderzoek. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat zijn ministerie nog steeds lovende necrologieën bleek te publiceren over vroegere medewerkers die overtuigd nazi waren. In het rapport staan veel voorbeelden van Duitse diplomaten die meehielpen bij de jodenvervolging. Ook bleek buitenlandse zaken na de oorlog oud naties te helpen aan een nieuwe baan. En het ministerie heeft zelfs veroordeelde oorlogsmisdadigers geholpen uit handen van justitie te blijven. In Portugal is een enorme verzameling vervalste kunst gevonden. In een huis in Lissabon vond de politie zo'n 130 vervalste werken van onder andere Picasso en Matisse. De bewoonster van het huis is aangehouden. Het is de grootste van.